Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland doet er alles aan om Turkse Nederlanders die Turkije niet uit kunnen te helpen. Dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Volgens bronnen van de NOS geldt voor zeker 10 en mogelijk 100 mensen in Turkije een uitreisverbod... omdat ze kritisch zijn over president Erdogan. Koenders zegt dat hij het verbod op hoog politiek niveau heeft aangekaart bij Turkije. De politie heeft het supporters home in het stadion van FC Twente doorzocht... tijdens de slotfase van de eredivisiewedstrijd tegen PSV. Daarbij zijn drugs gevonden. Eerst vroeg de speaker aan alle bezoekers om de grolsvesten te verlaten. Later bleek dat het alleen om het vak bij het supportershome ging. De zoekactie leidde tot agressie bij sommige supporters. Die gingen op de vuist met de politie en de ME. De wedstrijd Twente-PSV eindigde in een gelijkspel. In de grolsvesten werd het 2-2... Daarmee heeft PSV de kansen op de landstitel verspeeld. En eerder op de avond won Roda JC thuis van Pek Zwolle. In Kerkrade werd het 2-1. Rosheuvel maakte het winnende doelpunt voor Roda in de 89ste minuut. De Amerikaanse regering bekijkt de mogelijkheden van militair ingrijpen in Syrië... als reactie op de gifgasaanval van dinsdag. Daarbij kwamen tientallen burgers om het leven. Volgens president Trump is Assad verantwoordelijk voor de aanval. Minister Mattis van Defensie zou de mogelijke reacties van de VS later vandaag met president Trump bespreken in Florida. Trump is daarvoor overleg met de Chinese president Xi. Informateur Schuppers heeft koning Willem-Alexander bijgepraat over de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Vandaag zijn de echte onderhandelingen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks precies een week bezig. Schippers zei vandaag dat het een ingewikkeld proces is dat niet zomaar klaar is, omdat er grote verschillen zijn tussen de partijen. Maandag gaan de gesprekken verder. Het weer, flink wat bewolking. Aan de kust klaart het vaker op. Het koelt af naar 3 tot 8 graden. Morgen opnieuw veel wolken, maar ook dan af en toe zon bij maximaal 14 graden.